Het spoeddebat is aangevraagd door de PvdA. Wanneer het wordt gehouden is nog niet duidelijk. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse tennisdames in het toernooi uitgespeeld. Het weer vannacht opklaringen en wolkenvelden laten vooral in het noorden kans op een bui. Minima liggen rond het vriespunt. En in het oosten kan het plaatselijk glad worden.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 Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well Go looking for the summer. And still, I stand this very day with a burning wish to fly away. for the summer.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 Van de nieuwe iPad gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank. Gisteren kondigde Steve Jobs, de topman van Apple, aan dat hij met ziekteverlof gaat voor onbepaalde tijd. Het aandeel van Apple kelderde daardoor eerst flink. Maar de goede kwartaalcijfers beperkten het verlies daarna tot ruim 2 in Haiti is de voormalige dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. De Tweede Kamer had binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Bij de instelling wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nooit buiten geweest. Zo bleek gisteren uit een reportage in het tv-programma Uitgesproken EO. Volgens de instelling is zijn situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheid.